Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Belastingdienst heeft mogelijk gediscrimineerd, dat meldt NRC. Islamitische organisaties zoals de Asuna-moskee in Den Haag... werden extra streng gecontroleerd omdat daar meer fraude zou zijn. Maar de rechter zegt dat daar geen bewijs voor was. De Belastingdienst heeft de Haagse moskee dus onterecht onderzocht... op gesjoemel met giften. De afdeling van de Belastingdienst die die controles deed... ging ook al in de fout bij het toeslagenschandaal. In grote delen van Frankrijk is het nog altijd bloedheet. Vanaf vandaag geldt er in nog eens 15 departementen code rood correspondent Frank Renaud. Code rood betekent dat de temperaturen extreem zijn... en dat iedereen gevaar in de zon loopt. Niet alleen mensen die kwetsbaar zijn of ziek zijn. En de Franse regering kan ook speciale maatregelen nemen. Zo kunnen activiteiten buiten, sporten, concerten... die kunnen verboden worden. En er is speciale aandacht voor ouderen die alleen thuis wonen. Die worden gebeld door de gemeente... en krijgen als het nodig is hulp aan huis. In totaal geldt in 19 gebieden in Frankrijk nu code rood... vooral in het zuidoosten van het land. En PSV heeft nog een flinke klus voor de boeg om de Champions League te halen. De eerste wedstrijd van de play-offs tegen Rangers eindigde in een gelijkspel. 2-2 werd het. Aanvoerder Luc de Jong maakte die 2-2. Al wist hij zelf ook niet helemaal hoe hij dat voor elkaar kreeg. Ja, ik weet volgens mij schamt in mijn hoofd, mijn rug. Eh, ja, ik, ik, kleunde er gewoon in en, eh, en dan zie je hem binnenvallen. En dat is inderdaad een hele belangrijke, denk ik, eh, met, ja, met zicht gevonden. Want dan is de return in Eindhoven het grootste gaming-event van Europa begint vandaag in Keulen. Bij Gamescom komen makers van games, spelers en influencers bij elkaar... om te kijken naar de nieuwste snufjes op het gebied van gamen. Ook Rick, een van de grootste gamestreamers van Nederland, is erbij. Waarschijnlijk zijn er ook wel een hoop games waarvan ik toch denk van... oh, die wil ik even spelen. En dat, dat is ook wel de kracht van Gamescom. Dat er dus een hoop games zijn die pas over een paar maanden uitkomen... die je daar dus al eventjes een kwartiertje kan spelen toch een beetje alsof er een nieuwe film uitkomt of zo. En dat je die al mag zien voordat anderen dat doen of zo. Toch een soort, ja sneak preview of zo. Tot en met zondag kan je nog in Keulen terecht om de laatste games te zien en uit te proberen.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 De Belastingdienst heeft mogelijk gediscrimineerd bij een onderzoek naar een Haagse moskee, schrijft NRC. De rechter heeft dat onderzoek nu nietig verklaard. De autoriteiten op Hawaii hebben gisteren inwoners opgeroepen om DNA af te staan... om te helpen bij de identificatie van de gevonden menselijke resten... na de natuurbrand op het eiland Maui. Officieel worden nog honderden mensen vermist. Reizigersvereniging Rover vindt dat de extra treinen naar de Formule 1 komend weekend onterecht ten koste gaan van de dienstregeling elders in het land. Zondag rijden er elk uur 12 treinen van Amsterdam naar Zandvoort. Het weer, hier en daar kans op nevel of mist. In de middag veel zon. Verder staat er weinig wind en het wordt 23 graden in het westen tot 28 in het zuiden. on, let's roll. Me and my baby, we're pure as.